uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Prinses Christina is overleden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze stierf vanochtend op Paleis Noordeinde. Christina was de jongste van de vier dochters van koningin Juliana en prins Bernard. In 1975 trouwde ze met Jorge Guillermo, met wie ze drie kinderen kreeg. Na ruim 20 jaar huwelijk scheidde het paar. Daarna woonde Christina onder meer in New York en Italië. Het stoffelijk overschot van de jongste zus van prinses Beatrix... wordt overgebracht naar de koepel van Vagel op het terrein van Paleis Noordeinde. Daar wordt in besloten kring afscheid genomen. Prinses Christina leed al een paar jaar aan botkanker. Ze was 72 jaar. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... noemen Christina een markante persoonlijkheid met een warm hart... Ze zeggen dat Christina velen wist te beroeren met haar muzikale gedrevenheid en talent... en ze veel mooie herinneringen aan haar koesteren. In Maastricht staat vandaag Thijs H. voor het eerst voor de rechter. Hij wordt verdacht van de dubbele moord in mei op de Brunsumerheide... en op een vrouw in Scheveningen. De rechtbank heeft haar gedwongen om vandaag aanwezig te zijn. Nooit eerder hadden zoveel gemeenten een vrouw als burgemeester. Het zijn er inmiddels 101, wat neerkomt op 29 procent van het totaal. Dat bevestigt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters na een bericht van BNR. Het aantal vrouwelijke burgemeesters groeit al jaren, zegt het genootschap. Twee jaar geleden stond de teller nog op 81. Een Aston Martin die werd gebruikt voor de promotie van de Bondfilm Thunderball... is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Dat is een record voor een auto van de film Spion. De auto uit 1965 is niet gebruikt voor opnames... maar heeft wel echt werkende snufjes. Zo kan de kentekenplaat met een druk op de knop worden veranderd... en zitten in de velgen bandensnijders verstopt. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag bij 20 tot 23 graden. Vanavond raakt het bewolkt en later gaat het regenen.